Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem vindt dat er nu een eind moet komen aan discussies over een Grexit. In plaats van te praten over het vertrek van de Grieken uit de euro... moet het gaan over de manier waarop we Griekenland terug op het goede spoor krijgen... zei Dijsselbloem in Berlijn. Hij was daar voor een toelichting op het Brusselse akkoord over de Griekse schuldencrisis. Ik ben hier om uit te leggen waarom het een goede deal is en waarom we die allemaal moeten ondersteunen, zei hij. Daarmee doelde hij op cdo minister van Financiën Schäuble, die afgelopen dagen ophef veroorzaakte door na het bereiken van de deal te zeggen dat een brexit misschien toch een goed idee is. De Griekse banken gaan weer open na een sluiting van drie weken. Dat heeft de Griekse onderminister van Financiën gezegd. De aankondiging komt enkele uren nadat de Europese Centrale Bank liet weten... dat er meer noodgeld naar Griekse banken gaat. Dat geld is nodig om de pinautomaten te kunnen bijvullen. De beperkingen op het opnemen uit geldautomaten zullen geleidelijk verdwijnen. Er is nieuw bewijs gevonden voor de zogenoemde Teven-deal. In het strafdossier over een ontsnappingspoging van drugscrimineel Kees H. bleek een afdruk te zitten van de vroegere boekhouding van het Openbaar Ministerie. Daaruit blijkt dat het OM ruim 4,5 miljoen euro heeft overgemaakt aan Kees H. Dat schrijft minister van de Steur van Justitie aan de Tweede Kamer. De omstreden deal leidde in maart tot het vertrek van staatssecretaris Teven en minister Opstelten van Justitie. Teven had de deal destijds als officier van Justitie zelf gesloten. Bij een schietpartij op een Amerikaanse marinebasis in de stad Tennessee zijn zeker vijf mensen omgekomen. Vier slachtoffers zijn militairen, de vijfde dode is de vermoedelijke schutter. Drie mensen zijn gewond geraakt bij de schietpartij. Hoe ze eraan toe zijn is onduidelijk. De FBI gaat ervan uit dat de schutter alleen handelde. Politie weet nog niet wat het motief was van de man. Het weer. Vannacht trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Maar morgen schijnt de zon weer. Het wordt dan 21 tot 28 graden.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 En dat vind ik, dat is zelfs een van mijn favoriete liedjes. Het gaat over een persoon in het leven die, je hebt eigenlijk niet zoveel vrienden, maar als je dan een vriend hebt, dan wil je er eentje nooit kwijt.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 If I had only one friend wanted to be. Tweede uur van, tussen hebben en We float on met de floaters. Libra, Leo, Cancer, Ralph, Charles, Paul, Larry. like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. A woman who would take me in her arms and she would say, Charles, yeah. And if you fit that description, this is for you especially. surprise be in everybody's eyes. But it's true, I will probably not get to. My life has always been simple. No one ever knows when I and dreaming just don't make it so. So I've lived with no regret. nou denkt dat het in Griekenland zo lekker gaat. Het gaat helemaal niet lekker in Griekenland natuurlijk. Ik heb, trouwens vanmiddag heb ik de Griek eh, prik heb ik gehaald. Dan heb ik dat maar vast binnen. En eh, ik neem u even mee naar zo'n armoedige wijk in Griekenland.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 Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born and his mama Elton John heeft ook weer gevochten met zijn meisje. Ze zeggen het is toch een... Eh, iemand die op het andere geslacht valt. Ja, dat klopt ook wel. Maar eh, nou ja, dat was dan zijn meisje. En, eh, hij heeft een paar blauwe ogen geslagen. Maar hij zingt, hij zingt er later ook weer over. Baby's got blue eyes Like a deep blue sea watching Zandvoort. Uw rots in de branding. Maar ik heb vanavond nog, ik heb vanavond nog een rots in de branding, luisteraars. En dat is, eh, dat is maar goed ook, want eh, zonder rots in de branding kan je niet leven, zeg ik altijd. Maar hij zit hier aan, eh, links van mij. Ik weet niet of u het op de webcam kan zien. Ja, hij zit te zwaaien. Dus Willem, Willem Bruist... Hij bruiste zo de studio binnen net en liep hem nog schrikken ook. Want hij had een, een of ander eh, effect met licht. Wat, wat, hoe deed dat Willem? Deed hij gewoon de TLF aan of zo? Ik weet het niet. Ik, eh, ik geloof dat onze lieve heer had, uh, had problemen met een, starter of zo. Want, <laughs> Oké. Ik hoorde hem knallen, donderen en het was een keer flits. En ik zat, ik zat vol in het licht. Ja. En ik denk, nou weer een bekeuring. Dus de vier dan vandaag. Maar nee, het was dus de bliksem. Ja. ja. <laughs> Hey, jij hebt gisteravond hier ook eh, een uitzending verzorgd. Ik heb een uitzending verzorgd. En dat ging over zomerhits, hè, toch? Nou ja, het, had, het had eh, de lovende naam. De, hm. eh, hoe noemde ik dat nou ook alweer? Oh mijn god, de warming-up voor de zinderende zomernacht. Nou, dat moet je me geen twee keer laten zeggen. Nee. Want dan breekt er iets bij me. <laughs> ja. Nee, maar het was een, eh, een uitzending met, eh, met allemaal zomerse muziek. Eh, met met Latino, Cuban. Ehm. Heb je Mongo Mango Jerry ook nog gedraaid? Ja, in de Summertime natuurlijk. Ja, ja. ja en, en de Love is Spoonful natuurlijk, hè? De oh ja. Ja, nee. Ik bedoel, lepel, vol, hè? Ja, uit de tijd dat we allebei lang haar hadden. Weet je nog, met kraaltjes. Ja. ja. Inmiddels mijn zoon ook binnen, Roman Duif. Ja, mensen die eh, eh, op de computer meekijken, eh, die kunnen via de webcam. En mijn kleindochter staat er ook bij. Zwaai maar even aan de mensen daar. <laughs> Maar je hebt het er nou over. Maar heeft Gert Timmermans zijn die ooit een nummer over geschreven? Over, je, over die familie van jou? Ja, Duifjes op de Dam. Alle Duifjes op de Dam, ja? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Komt, komt, hij, komt hij ook nog weer voor, hè? Ja, het gaat gewoon door. Gaat gewoon door. Roekoe, roekoe, roekoe, roekoe. Ja. hey, eh, Willem, heb jij, heb jij eh, voor zo dadelijk nog verzoekjes dat je zegt van nou, eh, tussen heb en vloed, dat, is eigenlijk een heel serieus programma. Dat zijn net al. Bijzonder serieus programma. En we zitten nou een beetje gekheid te maken. Maar, even, sorry, sorry. Denk je in de reden van, jij zit gekheid te maken. <laughs> ja? Oké. Okay. ja. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat we serieuze muziek draaien vanavond. Ja. Dat doen we ook. Ja. Eh, ik wou eventjes de windmills of your mind eh, bespreken. Want hoe zit dat nou tussen die twee oren van jou daar? Nou, ehm, volgens de geleerden ja. komt het wel goed. <laughs> okay. Maar andere geleerden in, eh, in andere landen bijvoorbeeld, die twijfelen daar aan. En daar wou ik het voorlopig bij laten. Ja. Nou, ik ga Dusty Springfield draaien, want die heeft het heel mooi gezongen. The Windmills of Your Mind.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 Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over. smile like a Windmills of Your Mind, ja ja. Plastic Springfield, ze leeft helaas niet meer. Maar haar muziek leeft eh, voor altijd voort. Ik heb eh, een speciale gastluisteraars, want aan de andere kant... ik kan er nou niet zien, want het scherm zit ervoor... mijn kleindochter, Celine Duif. Celine, hallo. Hallo. <laughs> alle mensen in Zandvoort en omstreken, maar zelfs in Amerika... en al die verre landen waar via internet wordt geluisterd... horen jou nou praten. Oké. <laughs> Hoe vind je dat? Leuk? Um, een beetje eng. Een beetje eng. Een beetje spannend. Hey, moet je luisteren, jij houdt toch van muziek? Ja. ja. En wat, van, wat voor muziek vind jij nou het allerbeste? Van Ed Sheeran. Van Ed Sheeran, oké. Ik, ik ga het nummer Photograph draaien van Ed Sheeran. Ik ken het niet. Ik hoop dat het een beetje rustig nummer is. Luisteraars, als het wat eh, wild is het nummer... dan moet u maar eh, dat voor lief nemen bij Ed en Vloed. Dan is het even vloed. Zo, moet je het maar bekijken. Dan duik je maar even de branding in. Wat wou jij zeggen, Willem? <laughs> Waar je ermee bemoeien, man? Ik, ik zeg helemaal niks. Ik kijk uit. Mijn taak is overgenomen hier. <laughs> ja. hey, eh, Celine... Ja. Eh, kan, kan, jij eh, een nummer van Ed Sheeran eh, zelf opnoemen? Dat je de, een titel? Um, I See Fire. I See Fire? Waar? Echt waar? Oh, yeah. the eye of the mountain below. Is, het, is hem dat? Ja. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Luisteraars, namens Celine Duif...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 is het toch prima gedaan, hè? Eh, ze zeggen wel eens, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En, eh, en wie de toekomst heeft, die kan wel inpakken. En dat geldt voor ons. <laughs> We hebben gewoon een nieuwe DJ hier bij, eh, bij van Zandvoort. Uh, van negen lentes oud luisteraar. Ja, maar dan is, dat betekent dat Thomas gelijk de jongste niet meer is. Thomas, hoe oud is Thomas? Negen 9,5. Nee, joh. <laughs> nee, nee, nee. Thomas, als je luistert, hoe oud ben je? Ja. <laughs> Uh, bel eventjes eh, de nationale radio op. Dan, eh, <laughs> dan, vangen wij, dan nemen wij het er wel over in de uitzending. Ja, natuurlijk. Jawel, jawel, jawel. Hoe, is, hoe is trouwens, en wat anders, hoe is het met je buurvrouw? En welke buurvrouw bedoel je? Die, die, die, die, die buurvrouw met een sippen gezicht. Wat je... Een buurvrouw? Ja, wat zei je dan? Die moest examen doen of een test doen of weet ik veel wat. <laughs> ja. Hoe is het afgelopen met die test? <clears throat> nou, het was een zwangerschapstest. <laughs> Maar eh, ja, ze is gezakt. En ook de eigen schulden, dus hebben ze er, geen boeren gedaan. <laughs> Zet maar een stukje muziek op. We kennen het nummer van Fleetwood Mac. Het heet I Need Your Love So Bad. En het wordt nu gezongen door Mr. Gary Moore. that's when I Your Love bed duurde een beetje lang. Hij blijft in zijn solo blijven hangen, die eh, Gary Moore. En ik zeg, Gary, stop nou even, joh, want er zijn nog meer mensen die willen ook zingen. En dat doen ze ook, speciaal voor Onno Hulshoff is dit. Treintje Oosterhuis, nu dat jij er bent. Als je prachtig nummer van het eh, Treintje Oosterhuis. Dankzij Onno Hulshoff. Onno, bedankt voor, eh, voor je inbreng. Ook namens alle luisteraars van ZFM Zandvoort. U luistert nog altijd naar tussen app en eh, aangeschoven inmiddels. En mensen die wat later zijn ingeschakeld, die, die weten het niet. Maar hij zit hier echt live. Willem Bruis. En Willem die gaat ook binnenkort waarschijnlijk live draaien in, in een horeca-etablissement, toch Willem? Ja, er is, eh, er is sprake van. De gesprekken zijn nog lopende. Dus eh, daar wil ik eh, even bij stilstaan. Dat, ze, dat ze lopende zijn, zeg maar. Ja, ja. Ehm, maar ja, goed, dan moet nog... Zie, het, e- zie je het zitten ook? Ik zie, ik zie het wel zitten en, en ik zag het te hangen en ik denk, nou weet je wat, ik ga het beleren. <laughs> ja, maar de gesprekken zijn, die, die zijn nog bezig en ik kan er nog niks concreets over zeggen. Maar ik kan, het enige wat ik kan zeggen is, hou de website maar in de gaten van, eh, van ZFM en, en natuurlijk de media. En daar komt het allemaal wel goed. Eh, want eh, als jij nou live draait op zo'n, eh, op zo'n of in zo'n horeca-etablissement, om het zo maar eens te zeggen. Ja. We mogen geen reclame maken natuurlijk, dat doen we ook nog niet. Nee. wat voor muziek komt er dan meestal voorbij? Wat, wat, wat, is, wat is jouw belangrijkste... Criteria? Genre, ja, jouw genre. Nou, ik pas mij in eerste, eerste instantie pas ik mij aan, aan de omgeving. Hè. Dat dus zal dus in dit geval het strand zijn. Dus het is een... Het zal allemaal kwallen daar, joh. Wat zeg je? Allemaal kwallen die luisteren. Nee, nee, nee. nee, nee. Mijn schoonfamilie woont ver weg. Die komt hier niet. <laughs> Oké. Nou ja zeg. Ja, hey, maar... Maar eh, ik pas me aan aan het strand. Dus, dus wat krijg je dan? Dan krijg je dus een soort van... van eh, ja, toch wat soulmuziek. Hè? Mhm. Een beetje, beetje Motown. Wat lichte jazzy. En een combinatie van, eh, van, van lounge. Zeg maar lounge muziek. Oké. Zoals je ook lounge jazz hebt bijvoorbeeld. Ja, lounge jazz kan, best heel mooi zijn. Er zit ook muziek bij eh, waarvan ik denk... maar dat, ik zeg wel voorop, dit is mijn persoonlijke mening. Mhm. Eh, daar word ik een beetje ibelig van. Ibelig? Ja, ibelig, dat is uh, Ken je dat? <laughs> Oké. Ken je dat, het woord kwallig, ibelig? Weet jij, nou, weet jij de temperatuur van het zeewater? Het is op dit moment, wat zal het wezen... ik denk gokje 16, 17 graden. Je weet het dus niet. Ik gok. Je gok, ja. Nou, dan vraag ik het al een ander kwal. <laughs> Dames en heren, dit was Ebbenvloed. Ik neem jou gewoon even mee naar de kust. We staan nu allebei, luisteraars, met onze, eh, met onze eh, voeten in de branding. Ja. En hoe, hoe ervaar jij dat nou, Willem? Dat is toch even lekker, toch? Zo? Nou ja eh, dat, ja, dat weet ik niet. Ik heb een half kilo zand tussen mijn tenen zin. Dus dat is niet echt is echt geweldig nou, nee. Brandend zand zou ik ze bijna zeggen. Ik was, ik was trouwens vanmiddag in, in Den Haag, heb ik je verteld. Hè? Ja, je verteld. En eh, ik werd daar belaagd door een mail. Een mail? Ja, een mail. En ah, welk land komt dat? Nee, nee serieus hoor, want het is, dit is geen grap. Ik, ik stond bij de, bij de eh, vistent in Den Haag. En de, je hebt, als je het buitenhof afloopt, heb je zo'n zo'n vistent. Ja. Eh, en, en dan verkopen ze heerlijke kibbeling. Oké. Maar dat, die dame die mij die kibbeling gaf, die zei het al van... kijk uit meneer, als u straks onder het schermpje vandaan loopt... van, van het tentje waar ze dat verkochten... Ja daar moet u heel goed uitkijken, want ze zijn... <laughs> Echt waar? ja. Ze oh. zitten echt op de, dak, op de dakgrootrand. En als ze zien dat je <laughs> naar buiten komt, dan komen ze aanstormen. Oh? En dat gebeurde met mij ook. Een grote mail. Dus ik moest hem echt met mijn met me, met arm wegslaan. Want anders had hij mij al je bakje. Maar nou is natuurlijk wel de vraag. De arm waar jij mee wegsloeg, zat daar een bakje kibbeling in? Nee. Nee, nee, dat was je andere... Ik, <laughs> ja, ik was gewaarschuwd. En er stond ook, en daar heb ik ook nog een foto van... die kan ik je straks nog wel laten zien ook... er stond ook een hele grote, dikke, vette reiger. Ja. En die stond gewoon onder het schermpje bij die, en <laughs> die keel. En de mensen stonden er gewoon omheen. En het beest bleef, gewoon brutaal bleef gewoon staan. Ongelooflijk. Ik heb nog nooit zoiets meemaakt. Je hebt nooit iets meemaakt. Nee, maar kijk, dan kom je in de grote stad. En in de grote stad komt, dan kom je dat soort dingen tegen. Platteland, verder nemen. Een grote stad, ah. ja, dan toch wel. Jawel. Dus eh, die reiger zegt, eh, eh, mag ik ook een stukje? Dat, was eigenlijk, ja... Ja, maar, maar, maar in, toch een vraagteken. Je zei Buitenhof. Ik ken het Binnenhof wel, maar wat is het Buitenhof? Het Buitenhof is, is waar, waar die pomp staat... en waar de koningin aankomt met het ruituig. Dat is Buitenhof. Het ruituig? Is het, is het Buitenhof? Ja. Joh? Is buiten. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Ik dacht dat het Binnenhof was. was ik er nooit met de koets onder de poortje door. <laughs> Misschien is het ook wel Binnenhof. Ik ben helemaal de kluts kwijt. <laughs> ik wil het al zeggen. Ik wil zeggen. Maar dat geeft niks. Eh, waar moet ik beginnen? Nou, where, where, do I begin? Ja. Maar gelukkig heb ik Andy Williams om me te helpen. ja. Echt waar? Ik, I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? with her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills special things with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand. It's always This much I can say. I know I'll need her till the stars all burn is, is eh, Susie bij jou in de uitzending geweest. Ja, dat klopt. en, en, eh, Andy Williams, ja. draai ik nou. En Susie is, is eh, ook fan van Andy Williams. met name het nummer Moon River. Dat ken je ook wel, hè? Toch? Ja, nee, natuurlijk ken ik dat. Dus maar, ze is er niet alleen een fan van, ze is, is er ook familie van. Dat meen je? Van Andy Williams. Echt waar? Want ik zeg, ik zeg tegen haar Williams, ja, zegt ze, Andy. <laughs> Oké. <laughs> Voor Susie Davis, uh, eh, Susie als je nog luistert, ik denk het niet, want je bent nog in Nederland, dus je zal er wel door de schoonfamilie... Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after that same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Speciaal eh, voor Susie Davis was dat eh, Moon River. Eens even kijken, luisteraars, want ik heb ook nog weer berichten via Facebook. Mark Carmen eh, reageert. nou, Mark, ik weet niet of je me kan horen, want jij komt uit Duitsland vandaan, zie ik. Eh, maar in ieder geval, ik denk niet dat jij op een eh, radiobericht eh, reageert... maar gewoon op Facebook. Dus ik, ik sta jou later dan wel te woord. Ehm, ehm, ja, ja. Ja, ja, ik ben er nog. Ik kijk op mijn klokje. We hebben nog ruimte voor, nou, zeg maar, twee korte liedjes. Voor twee korte liedjes? Voor twee korte liedjes. En speel je dan twee keer hetzelfde of alleen de tweede keer? Nee, ik zou, denk daar maar af en toe maar ook een ander liedje paak ja, eh, kijk maar, kijk maar, kijk maar. Ik, maar eens even kijken of ik nog wat eh, korte liedjes heb... Die, die, dat ik ze niet twee keer dezelfde hoef te draaien. Nou, de tweede keer alleen doe dus is niet erg. <laughs> Oké. Okay. Hey, eh, en dan ga je mij vragen, God Willem, weet jij nog een liedje? Ja. Ja, zeker. Vertel. Rowan in November. Ja, dag. <laughs> nee, dat is, dat, is, dat, is, dat is het meest rustige nummer wat ooit geschreven is in de Nederlandse taal. Echt waar? In de Limburgse taal, ja. Oké is een ballet. Nou, het is een, het is ballet. Oké, nou, we gaan ja. eerst Diamo draaien van eh, Howard uh, eh, Carpen eh, Carpendale. Howard Carpendale. Dus een, kennelijk een timmerman. sagtest dir Amor, das heißt ich lieb dich so. Was ist geblieben von deinem mich lieben von hundertmal tief? Amor, sagtest du das nur so, weil es dazu gehört Worte sind billig, sind manchmal so billig, man redet sich selber ein. Alles das muss so sein. Hast das auch du getan? Sinnliche Spiele und falsche Gefühle und nun willst du wieder ein neues Ziel finden. Willst dich nicht mehr an mich binden. Stehst da gepackt ist dein Koffer. Was gewesen ist gewesen, ein Tick. mehr kam nicht in Frage und ich hab geglaubt, dass mit uns geht's so weiter. Jetzt bin ich leider gescheitert, aber ich kann nicht bestreiten, dass es schön war, dass es schön war, so geht den Weg. Du hast ihn selbst gewählt, wenn dich hier nichts mehr hält ich werde leben, auch ohne dich leben. Und werden die Tage für mich noch so schwer sein, werden die Nächte auch leer sein. Irgendwann werde ich vergessen. Es wird Schluss sein, denn es muss sein. mehr an mich binden. Stehst da gepackt ist dein Koffer. Was gewesen ist gewesen dein Tief am Baum, ein schönes Tief am Baum. War nur Begleit, Musik für Sommertage, mehr kam nicht im Frage und ich hab geglaubt, dass mit uns geht's so weiter. Jetzt bin ich leider gescheiter, aber ich kann nicht bestreiten, dass es schön war, oh so schön war. voor alle eh, mensen eh, uit Duitsland die nog in Zandvoort verkeren... en toevallig de radio aan hebben staan en zijn afgestemd op het CFM Zandvoort. Wij hebben een hoop lol hier in de studio, maar dat moet ook gewoon kunnen, luisteraars. Ook bij een serieus programma's tussen app en vloed. Willem, eh, <laughs> die is niet meer tot, tot bedaren te brengen. Die moet ik een pilletje geven zo. Even wel twee. Ja, want we, hebben nog een precieze minuut te gaan, Willem. Dus oh. ik, ik, ga het afsluiten met een heel klein stukje Sandy van de Hollies. De 4th of July, zo heet het nummer ook wel. Ik dank u wel voor het luisteren, eh, luisteraars. En eh, ik ben de volgende week donderdag weer eh, met Tussen App en Vloed. En kom jij nog deze week... Deze week, de eerste volgende keer is tussen 30 en 31 juli... de nacht van de zenderende zomer. Oké. Ja. Nou, hele, een hele nacht muziek, luisteraars, zeven uur lang. We houden man het vol, hè? Zelfde pelletjes. <laughs> Oké. Dit zijn nog heel eventjes de hollies. Eigenlijk niet de moeite meer, want we hebben nog een half minuutje te gaan.